Als ik in je ogen kijk, de spiegels van je ziel zeggen wat je voelt. Ze spreken alle talen, geen woord ongemeend. De melodie alleen zegt wat je bedoelt. Hoor de snaren janken is alsof de hemel open gaat. Voel de tranen stromen, verdrink in jouw pijn. Speel, zigeuner, speel. Voel dat je laat jouw verdriet maar horen. Speel met heel je hart, laat jouw muziek me strelen, want er is maar één manier om jouw verdriet te delen. Je speelt over stil verlangen, over eenzame strijd. Je komt, je gaat en niemand weet hartstocht, het onrecht en alle pijn. Geen enkele nood is aan mij verspild. Mijn hart dat gaat open, zonder taal, zonder grens is maar één manier om jouw verdriet te delen. Speel, zigeuner, speel. Dans met de akkoorden, vergeet en laat je gaan. Laat jouw verdriet maar horen. Speel met heel je hart, laat jouw muziek me strelen, want er is maar één manier jouw verdriet te delen. Speel, zigeuner, speel.